Afgelopen nacht bleef het droog en kwam er geen sneeuw meer bij. Er waren nog wel wat problemen. De A67 bijvoorbeeld van Venlo naar Eindhoven werd ter hoogte van Liesel afgesloten wegens sladheid. En de weg is daar nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Mensen die collectief zonnepanelen of windmolens aanschaffen moeten belastingvoordeel krijgen. Dat vindt de PvdA, die wil dat de belasting op de stroom die wordt opgewekt voor zo'n groep vervalt. Volgens de partij levert het de overheid geld op omdat er meer wordt geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. De VVD en het CDA staan niet afwijzend tegenover het voorstel, maar willen de mogelijkheden eerst verder onderzoeken. Opnieuw worden bestuursleden van de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie. Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren 90 smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. De drie bestuursleden mogen donderdag meestemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022, waarvoor onder meer Nederland en België in de race zijn. Hoge Chinese functionarissen hebben er geen problemen mee als beide Korea's worden herenigd onder leiding van Seoul. Dat staat in geheime documenten die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. De mening van de functionarissen zou steeds meer voet aan de grond krijgen binnen de Chinese regering. Dat is opvallend, want China wordt gezien als de sterkste en zowat enige bondgenoot van Noord-Korea. In een stadje in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een gewapende scholier een klas met 23 kinderen en een leraar een paar uur in gijzeling gehouden. Volgens de politie heeft de gijzelnemer zichzelf neergeschoten toen agenten de klas binnenkwamen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Wat een bezielde is onduidelijk. Het weer, vrijwel overal droog en af en toe zon. Op de Wadden en in Limburg is er nog kans op sneeuw. Er staat een koude oostenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 0 graden in het westen en min 2 in het oosten.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 It's a sight to see you fade away. The world is a screaming. Catch your breath and leave me breathing. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.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 En in de ether